uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Nabestaanden van vlucht MH17 dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... een klacht in tegen Rusland. Ze beschuldigen Rusland van het schenden van hun grondrechten... door het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne in juli 2014... en van het frustreren van het onderzoek daarna. De klagers zijn nabestaanden van 70 passagiers van de MH17 ze willen dat Rusland veroordeeld wordt en zien dat als een belangrijke vorm van erkenning. De rechtbank in Antwerpen heeft vier mannen veroordeeld... voor de verkrachting van twee Nederlandse toeristen. De vrouwen van 20 en 21 hadden in maart een discotheek bezocht... en lieten zich naar hun hotel brengen door twee mannen die ze hadden leren kennen. In de hotelkamer werden ze verkracht. Later kwamen nog twee mannen de kamer binnen die zich vergrepen aan de vrouwen. De slachtoffers herinnerden zich de volgende ochtend nauwelijks iets... De vier daders hebben celstraffen opgelegd gekregen van tussen de vier en vijf jaar. In alle gevallen is een deel voorwaardelijk. En ook moeten ze aan beide slachtoffers zo'n 12.000 euro schadevergoeding betalen. De inbrekersfamilie die deze zomer in Zeeland werd gearresteerd... heeft volgens de politie 160 inbraken gepleegd in auto's en campers. Hun werkterrein was de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. Mogelijk waren ze ook actief in België... Zal dit het voorzien op koffers, geld, kleding, telefoons, laptops en sieraden. De vader en moeder werden in augustus op Walcheren gearresteerd... en ook zes kinderen werden aangehouden. De stijging van tarieven in de kinderopvang blijft waarschijnlijk beperkt tot zo'n 8 procent, blijkt uit een steekproef van de NOS. De overheid trekt zo'n 250 miljoen euro extra uit voor toeslagen voor kinderopvang... En als de tarieven inderdaad met 8% stijgen... gaan de meeste ouders met kleine kinderen er per saldo iets op vooruit. Het weer, geregeld zon, maar vanuit het zuiden ook kans op een bui. Het wordt 5 graden in het noorden tot een graad of 8 in het zuiden. Morgen wisselvallig en kil, in de middag en avond mogelijk natte sneeuw. Het wordt dan ongeveer 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air.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 Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. pas moyen, dja dja. pas ta cata, hein, dja Genre, en baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. pas ta cata, hein, dja Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. pas ta hein, non. Y'a pas moyen, dja ouais. En katana, baby, tu dettes ça. tu dettes ça d'après toi. Encore t'en as, baby, tu dettes ça. Encore t'en as, baby. Encore t'en as, baby, tu dettes ça.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 just show her a little swing. somebody left. en die jonge wavy, ik begrijp niet. Hey, hey, hey. Het is een lang verleden tijd. Dat ik nog vette met me had. Dat je heel te veel voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij.